Volgens Trafigura is er geen bewijs dat door het afval doden zijn gevallen of dat het miskramen, ernstige brandwonden of longschade zou hebben veroorzaakt. Ook advocaten van de slachtoffers hebben dat onderschreven. Trafigura reageert daarmee op het uitlekken van een intern rapport van kort na de ramp. Daarin schreven onderzoekers van Trafigura dat het afval vermoedelijk zwaar giftig was, maar ze zeiden ook dat hun informatie beperkt was. Trafigura denkt nu dat de berichten over doden en zware gezondheidsklachten het gevolg waren van massahysterie. In de Spaanse hoofdstad Madrid demonstreren honderdduizenden mensen tegen een nieuwe abortuswet. Volgens de organisatoren zijn er anderhalf miljoen mensen op de been. De socialistische regering heeft een wetsvoorstel ingediend om abortus makkelijker te maken. Nu is abortus in Spanje alleen op medische indicatie toegestaan. De regering wil abortus vrijlaten tot week 14. Meisjes vanaf 16 hebben geen toestemming van hun ouders nodig. De Spaanse bisschoppen hebben de demonstraties mede georganiseerd. Ze hebben bussen, treinen en vliegtuigen gehuurd om anti-abortusbetogers uit heel Spanje gratis naar Madrid te brengen. In Los Angeles heeft een man dagenlang dood op het balkon van zijn appartement gezeten. De 75-jarige man heeft waarschijnlijk maandag zelfmoord gepleegd... door zich op zijn stoel op het balkon door het hoofd te schieten. De buren sloegen geen alarm. Ze dachten dat de man voor Halloween een pop op zijn balkon had gezet. Voor die feestdag op 31 oktober versieren veel Amerikanen hun huis met pompoenen en enge figuren. Het weer vanavond en vannacht droog en koud. Plaatselijk kan het licht vriezen. Morgen af en toe zon, in de ochtend mogelijk wat regen.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 Op weg naar de nummer 1 van Europa op jouw vrijdagmiddag... Net 4 uur geweest. En of de nummer 1 dezelfde is als vorige week, dat horen we natuurlijk even voor de klok van 5 uur. 19 jaar alweer van de hitlijst van Europa. Aflevering 39 vandaag, 16 oktober van 2009. De lijst bestaat deze week uit 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Agnes met Release Me na 15 weken eruit. The Killers, The World We Live In na 13 weken. En The Kings of Leon met Notions na 12 weken houden zij het voor gezien in de heetste lijst van Europa. Over heetste lijst Fireburning, Sean Kingston de snelste stijger van deze week 10 plaatsen. En Falling For You Colby Calais met 10 plaatsen de snelste daler van allemaal. En de Grace Let The Feeling Go 17 weken lang. Het langst genoteerd van allemaal op dit moment. 16 oktober duiken we even snel de geschiedenis in. 1798 was de oprichting van het Bistum Warschau in Polen. Ook de opening van de Amsterdamse metrolijn 53 en 54, Gaasperpleinlaan en de Geinlijn was in 1977 van de 16 oktober.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 En ik ga toch even bij hem inbreken. Hij ging gewoon voor zijn beurt, Robbie Williams. Hij gaat van 20 eh, naar nummer 14. En de bedoeling was eigenlijk om eerst even de nummer van 21 naar nummer 15 te gaan draaien. Dat is Whitney Houston, Million Dollar Bill. Stond vorige week op 21, gaat deze week omhoog naar nummer 15. Daarna zou ik dan zeggen Robbie Williams met Bodies. Maar ja, die hebben we net al gehad. Dus gaan we dan verder met de nummer 13. En die is in handen van Sean Kingston, Fire Burning. Young Kingston, Fireburning, de nummer 13 van deze week. We gaan even achterom kijken. Op nummer 20 vinden we dan de Black Eyed Peas. I Got A Feeling zakken één plekje naar beneden in hun 15e week. De Freemasons samen met Sophie Ellis Baxter, Heartbreak, Make Me A Dancer. 8 weken de lijst, zakken van 15 naar 14. Edward Maya, Stereo Love, gaat er 4 omhoog in zijn derde week. The Rocks met Bulletproof voor die even voor het nieuws van 4 uur. Staat 10 weken in de lijst en zakt 7 plaatsen naar nummer 17. Kesha met TikTok staat 8 weken in de lijst, zakt van 14 naar 16. Whitney Houston, Million Dollar Bill, 4 weken in de lijst. 21 vorige week, deze week omhoog naar 15. Robbie Williams met Buddy staat 4 weken in de lijst, gaat van 20 omhoog naar 14. Sean Kingston, Fireburning, 4 weken in de lijst. 23 vorige week, deze week omhoog naar 13. Beyoncé met Ego 9 weken staat zij in de lijst. Zij zakt van 7 naar 12. En ook verlies voor Eva Simons met Silly Boy. 9 weken in de lijst. Vorige week nog op 8. Deze week zak het naar nummer 11. Nummer 10 is er van de man die alweer 5 weken lang in de lijst van Europa staat. We Are Golden gaat van 13 naar 10. what you think we are. We are golden. We are gold. We are not what you think we are. We are golden. We are golden. Feel it coming in the air. Yeah. And the screams from everywhere. Yeah. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem? Tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight.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 Zoals iedere uitzending gaan we ook even kijken naar de top 10 van een ander land. Deze keer komen we terecht in Polen. Daar is nummer 10 voor Beyoncé met Sweet Dreams. De single number 1 van Tinky Strider featuring Dusty vinden we op 9. Martin Larsen If a Song Could Get Me You. Vinden we op 8. Robbie Williams, Bodies, nummer 7. Medina, You and I op 6. Mascarada van eh, Kashia Koalaska vinden we daar op 5. En David Guetta samen met Akon en hun Sexy Bitch vinden we op 4. En nou wordt hij leuk. Shishisha Posh Rosnaf Shishanas. Van Annie Wijskoni. De nummer 3 van Polen. Je verwacht hem niet, maar ze staat er toch. Colby Falling For You vinden we trouwens op 2 in Polen. En Madonna met Celebrations is op dit moment de beste plaat in Polen. In Europa kunnen we dat natuurlijk al zeggen dat ze dat eh, waarschijnlijk niet gaat halen. Vorige week eh, zakte ze van 1 naar 4. De vraag is eh, of ze deze week een beetje hoog blijft of dat ze toch wegzakt. In ieder geval staat ze niet op 8 of lager. Want de nummer 8 is er voor Cobra Starship. Vorige week stonden zij op nummer 11 in hun zesde week gaan zij dus drie plaatsen omhoog. Dit is Good Girls Go Bad. I make so wrong Good Girls, Go Bad. Zes weken lang staan ze nu op de lijst. Van net buiten de top 10 gaan ze net de top 10 in, van 11 eh, naar 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanuit het noorden klaart het voorzichtig wat op, maar ook vanmiddag eh, blijven we wel kans houden op een buitje. Noordenwind is duidelijk aanwezig, aan zee zelfs kracht 7. temperatuur loopt op naar maximale 14 graden. Vanavond is er nog een kleine buienkans, maar de eh, komende nacht blijft het droog. Met een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. De noordenwind neemt dan iets in kracht af en is overland matig aan zeekrachtig. De temperatuur daalt van 8 naar 7 graden. Morgen heeft de bewolking dan weer de overhand, maar zo nu en dan is er ook wel wat ruimte voor de zon. Blijft droog en bij een matige, aan zee nog vrij krachtige noordelijke wind stijgt de temperatuur naar maximaal 13 graden. Zaterdagavond en zondagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind waait zwak uit het noorden en de temperatuur daalt naar 2 graden. Daarbij is weer kans op vorst aan de grond. Zondag is het eh, rustig herfst weer met een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit de richting noord en west. De temperatuur loopt op naar maximaal 12 graden. In de nacht naar maandag hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog, de temperatuur daalt naar een graadje of 6. De wind waait uit het west tot zuidwest en is overwegend matig van kracht. Maandag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar maximaal 12 graden beginnen alvast eerst even met een mededeling van de ANWB. Want er wordt een hele drukke avondspits eh, verwacht. Dat alles natuurlijk eh, door vakantieverkeer. De scholen in eh, Noord- en Midden-Nederland sluiten vandaag de deuren voor een weekje. Rond 4 uur stond er al een kleine 300 kilometers aan file. Dan nog een waarschuwing op de A12. Daar is vrijdagmiddag voor Doren namelijk een kilometerslange file ontstaan doordat een vrachtwagen in brand stond. De brandweer heeft het vuur snel onder controle en er raakte niemand gewond. De weg was wel een hele lange tijd afgesloten. Om eh, kwart voor vier ging we weer een rijstrook open. Er stond toen al een kleine 18 kilometer aan autootjes achter elkaar. Dan gaan we nog even eh, kijken in de regio, want er staan er echt een paar. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergasmeer en Muidenberg 10 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Holendrecht en Opkoude 3. A4 Delft richting Amsterdam tussen Bad Oeverdorp en Knoop de Nieuwmeer 4. A9 Gaasbrampenweg Amstelveen richting Diemen tussen Holendrecht en Knoop Diemen 6. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Alsmeer en Knopend Holendrecht al daar 5 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen 3. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Knoop Rotterpolderplein 10. A10 Ring Amsterdam, Koenplein richting Watergasmeer tussen Osdorp en Diemen 8. Dezelfde A10 Ring Amsterdam, Watergasmeer richting de Nieuwmeer tussen Amstel en Oud-Zuid 3. En nog eentje, de Nieuwmeer richting Koenplein tussen Sloten en Knoopend Koenplein. Daar staat 7 kilometer achter elkaar. Dan heb ik ook nog twee flitsers voor je. Het zijn niet hele heel erg in de buurt. Maar mocht je die kant op gaan, hou er rekening mee. n 246 Alkmaar richting Krommenie. Ten hoogte van hectometerpaal 37.9. 37.9. Dus bij Marken binnen, daar staat een zwarte Toyota Corolla. En op de N201 Hilversum richting Vredeland. Op de Vredelandse ten hoogte van hectometerpaal 75.0. Dat is de intratuin. Ook daar staat een eh, zwarte auto je snelheid te controleren. En hadden we het net niet over Madonna dat zij nog de beste is in Polen. In Europa zak ze deze week van de vierde positie naar de nummer 7. Ondertussen staat ze met Celebrations wel alweer 10 weken lang in de lijst. Zometeen krijgt voor mij de nummer 6. Die is in handen van Lady Gaga. David Guetta samen met Akon en hun Sexy Bitch. Tien weken lang staan zij alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 6. Deze week schuiven ze een plekje op naar nummer 5. Lady Gaga, AA, Nothing Else, I Can't Say. Tot vorige week nog op 12. Deze week eh, halveert ze gewoon de plek. In haar vijfde week gaat ze dus van 12 naar nummer 6. Nog vier platen te gaan in deze uitzending van de Euro Breakdown. Eén zitten blijven, twee zakkers en één stijger. we gaan gewoon verder met één van die zakkers. Dat is de man die vorige week op nummer 1 stond. Pitbull met zijn Hotel Room Service. Staat nu 11 weken in de lijst, stond dus vorige week helemaal bovenaan. Deze week zakt hij de hele top 3 uit en komt hij terecht op nummer 4. Pitbull. company. Two's a crowd and three's a party. Your girl ain't with it, I got somebody. And by nature, she's naughty. nummer van vorige week. Pitbull Hotel Room Service. Omwille van de tijd. Gaan we even kijken naar de enige echte Nederlands top 40. Vier nieuwe binnenkomers. Op 39 is het eh, Last Go met Gone. Jonas Parks, SOS, Let The Music Play, nieuw binnen op 36. Kite met Sorry, nieuw binnen op 27. gaan we de top 10 in, want op 10 nieuw binnen, K3. Mama Ace. Nummer 9 blijft staan, Lily Allen, Not Fair. Bodies van Robbie Williams blijft staan op 8. De Moera en Jan Smit met hun tuitje op hun hart gaan uh, zakken. Twee plaatsen van 5 naar 7. De Black Eyed Peas, I Got A Feeling blijft staan op 6. Edward Maya met Serial Love bewandelt de andere weg. Want die gaat van 7 naar een 5. En dan verandert er voor de rest eigenlijk helemaal niks in de top 10. Want op 4 blijft staan David Guetta en Eken. Sexy Bitch worden net op nummer 5. Ina met hart blijft staan op 3. Anouk, 3 Days in a Row, blijft staan op nummer 2. En Cascada, Effectuate the Dance Floor, net als vorige week, de beste plaat in de Nederlandse top 40. Wij gaan op weg naar de nummer 1 van Europa. En ik kan je wel verklappen, die zat in de top 10 van de Nederlandse top 40. De beste plaat van geheel Europa. De eerste laatste zitten blijven van vandaag, want dat zijn Bob Sinclair en Shabba Ranks, Love You No More.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 En wat is dan de nummer 1 van Europa? Eentje haalt het net niet. En die is een ander van Wylan. Zijn Wicked Way staat nu zes weken lang al in de lijst van Europa. Vorige week nog op 5, deze week naar nummer 2.